11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Medemblik in Noord-Holland is een man van 51 omgekomen door vuurwerk. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden. Ook is het niet duidelijk of het om illegaal vuurwerk ging. Het vuurwerk ontplofte rond kwart over zes. Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk overleden. Twee jaar geleden vielen voor het laatst doden door vuurwerk. Op 1 januari 2011 een jongen van 13 op een camping in Harderwijk... en een 17-jarige jongen in het Groningse Boerakker. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. 100 Brabantse jongeren keerden zich gisteravond tegen de politie en de brandweer... nadat ze autovrakken in brand hadden gestoken. De groep blijft ook tijdens Oud en Nieuw nog vastzitten... De advocaat spreekt van een schepnetmethode... waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wie er allemaal zijn aangehouden... en waar de arrestanten uit Veen verblijven. Dit jaar is er iets meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar. Volgens schattingen van de branchevereniging hebben consumenten voor ongeveer 67 miljoen euro aan vuurpijlen en knallers aangeschaft. Vorig jaar ging er voor zo'n 65 miljoen de lucht in. Daarnaast zijn er naar schatting een miljoen vuurwerkbrillen over de toonbank gegaan. In Zuid-Soedan zitten twee Nederlandse marechaussees vast op een VN-basis met vluchtelingen. Het zijn opleiders van Zuid-Soedanese politiemensen. Sinds de mislukte staatsgreep van half december kunnen ze het land niet uit. De VN-basis is een toevluchtsoord geworden voor meer dan 12.000 vluchtelingen. Volgens de Nederlanders is de situatie op de basis erbarmelijk. Het is er vies, de vluchtelingen hebben gebrek aan alles en er wordt veel gestolen. Defensie stelt pogingen in het werk om de twee daar vandaan te krijgen. Een deel van Almere heeft vanavond uren zonder stroom gezeten. Rond kwart over zes viel de stroom uit bij zo'n 26.000 woningen. Stap voor stap kon netbeheerder Liander de adressen weer van elektriciteit voorzien. Rond 9 uur was de storing volledig verholpen. De oorzaak was een kapotte kabel in een verdeelstation. De politie heeft in Heerlen op een auto geschoten... nadat deze op een agent was ingereden. De agent raakte gewond aan zijn schouder. Twee agenten zagen dat er zwaar vuurwerk uit een geparkeerde auto werd weggegooid. Toen ze naar de auto liepen, reed de chauffeur weg. Een agent probeerde de auto te stoppen door erop te schieten. Het weer. Op de meeste plaatsen regent het. Na middernacht klaart het op. Morgen, Nieuwjaarsdag, is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Temperatuur tussen 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik zag in die tv-reclame van Alex met die volleybalsters die een time-out krijgen... een mooi rendement. Maar ze zeggen niks over kosten. Dan vraag ik me toch snel af, welke verrassing staat me te wachten? Geen zorgen. Van het rendement zijn alle kosten al afgetrokken. Bij Alex vinden we bovendien dat u precies moet weten wat u betaalt. Daarom geven we vooraf volledig inzicht in alle kosten en hoe ze berekend worden. Geen verrassingen dus. Ook vinden we dat de kosten in verhouding moeten zijn met uw rendement. Daarom hebben we ze deels afhankelijk gemaakt van de vermogensgroei die wij voor u behalen. Het is ook geen verrassing dat beleggen risico's met zich meebrengt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Heeft u nog andere vragen over de kosten van Alex Vermogensbeheer? Bel ons gewoon even op 020 522 0696 of kijk op alex.nl. Alex, resultaat geldt. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen. Ik weet waar jij moet zijn voor een vakantie die bij jou past. En ik ken de mooiste en uniekste plekjes. Als je bij mij boekt, is alles prima geregeld. Je reis, je verblijf en een auto. Ik ben Karens Choice. Beleef vakantie op jouw manier. Boek bij karenschoice.nl Goedenacht, vrienden. es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, op Oudejaarsavond 2013. Buiten klinkt al bijna het vuurwerk. Binnen zit Max van Wezel. En ik wens u nu al een jaar zonder tyfonen, burgeroorlogen en discussies over Zwarte Piet. Goedenavond en welkom bij deze oudejaarsavondaflevering van Met het oog op morgen. Met vandaag heel veel muziek. Steeds meer live optredens waren er dit jaar in onze studio op het Hilversumse Mediapark. Park. En ik vroeg al mijn collega-presentatoren wat hun favoriete live-optreden in het oog dit jaar was. Straks hoort u als eerste de keus van Herman van der Zand, maar ik mocht er zelf ook een uitkiezen. Mijn keus viel op The Kick en hun Nederlandse vertaling van een zomerhit van de Kings uit 1966, Sunny Afternoon, door de Kick subliem vertaald in Op een zomerdag. Ik werd er blij van. U hopelijk ook. Ik nam een laatste cent. Aan armoe ben ik best gewend. Zitten op een bankje in de zon. Ze namen alles mee. Mijn platen, ja zelfs de tv. Zitten op een bankje in de zon. wel aan iets liggen, maar ik weet niet waaraan. Dan denk ik nog maar eens terug aan toen. Dat ik stieren van de voel, zittend op een bankje in de zon. Op een zomer. zomerdag, op een zomerdag. Het is niet enkel financieel, meisje werd het ook te veel. Nam de benen evenals mijn auto en nu zit ik dus hier. Ik neem nog maar een slokje bier, zittend op een bankje Herman van der Zand staat voor de woensdagavond om en om met Rob Trip. Goedenavond. Hi Max. Wat is jouw band met muziek, Herman? Eh, nou ja, ik ben al eh, vroeg met mijn broer begonnen met uh, singeltjes verzamelen, LP'tjes verzamelen. En dan wel vooral de top 40 van dat moment. Wij, wij, wij, zaten, hadden een programma bij een ziekenomroep in Breda. Bij Studio Audio hadden we een gerenommeerd muziekprogramma op de zaterdagmiddag. En eh, ja, daar moesten we natuurlijk plaatjes voor hebben. Dus wij kochten allerhande uh, hits van dat moment. En dan ook nog in de 12-inch. Dus de lange, de lange uitvoering. En eh, zo hebben we samen eigenlijk wel een hele muziekbibliotheek... met singeltjes en, en LP'tjes opgebouwd. En ja, dat, dat, dat, nou ja, dat was aanvankelijk heel veel top 40. Maar dat is toen uitgedijd naar allerlei andere genres eigenlijk. In welke jaren was dat? Wat stond er toen in de top 40? Ja, dan eh, ze hebben het, eh, het is begonnen in de vroege jaren eh, tachtig eigenlijk. Dus dan is het Paul Young en The Love of the Common People... en de Frank Boeier groep. En nou ja, dat soort dingen moet je aan denken. Je hebt vast ook een paar live optredens meegemaakt dit jaar. Wat was voor jou de mooiste? ja, ik, heb, nou ja, ik ben eigenlijk pas vanaf juni ongeveer bezig voor het ogen. Dus ik heb er niet zoveel gehad als, als anderen, denk ik. Ehm, en en eh, een van de leukste vond ik eigenlijk van eh, Miss Montreal, Sanne Hans. Eh, die was hier in de studio en die was nog een beetje aan het puzzelen met haar nieuwe album. Dus ze was opnames aan het doen en dan nog aan het denken over nummers. Nog aan het schrijven ehm, aan nummers. En daar, ja, dat, dan, dan is dat wel leuk om, om met, met iemand te praten over een project... dat eigenlijk nog in ontwikkeling is. Want ik begreep dat jij ook de titel hebt verzonnen van het liedje dat we nu gaan horen. Ja, ja dat geeft me iets te veel eer. Ik, ik mocht, ehm, eh, ze zei, want ik vroeg, ehm, eh, hoe, heet, hoe, hoe, heet je tweede nummer? En zei ze, ja, dat weet ik nog niet. Ehm, ja, ik, ik wil het noemen naar eh, mijn vriend, Daniel, geloof ik, als ik het goed heb. En anders dan, sorry, dat is iemand anders. Maar het, nee, het is... Daniel. Of ik noem het tu tu tu tu tu, dus dat, dat, daar zat ze mee met die, met die keuze en toen had ik het nummer gehoord en ik dacht, nou volgens mij is het duidelijk. Dit is niet een nummer dat Daniel moet gaan heten, maar dit moet gewoon tu tu tu tu tu heten. En toen zei ze, nou, dat eh, komt voor elkaar. Dat eh, gaan we er zo opzetten. En ik dacht, nou, dat zal wel niet. Maar ik heb het toevallig vorige week gesproken. En ik zeg, nou, eh, wat is het geworden? En toen is het, nou, zei, ja, wat jij zei. Het is tu tu tu tu tu tu tu Dus als het goed is, is binnen, binnenkort moet, die, moet, die, moet, moet dat album klaar zijn. En dan staat erop tu tu tu tu tu We gaan er naar luisteren, Miss Montreal. Take your time and you will see that there is nothing that I'd rather be. I take it back, I take it slow, cause this is the only way I roll, but I don't know what to do.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 Every time I wonder if it's you, you start to notice that it's you. You might break my heart, you see this feeling get it or hold on to me. I take it back, I take it slow, cause this is the only way I roll, but I don't know what to do.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 Maar dan wel live muziek uit onze eigen oogstudio. En een van die collega's is Mieke van der Wij. Hallo Mieke. Hey, dag Max. Is er een live optreden het afgelopen jaar dat jou is bijgebleven dat je het allermooist vond? Nou, er zijn een heleboel optredens geweest die mij zijn bijgebleven. Ik heb bijvoorbeeld enorm genoten van De Kick eh, verschillende keren. Maar mijn favoriet is dan toch het optreden van Venice. Vertel even, Venice. Venice, dat is zo'n uh, West Coast eh, groep, zo'n Amerikaanse West Coast groep. Eh, die mannen die zijn nu al wat ouder, zijn wat corpulenter. Sommigen hebben nog wel zo'n beetje dun en slierterig geworden paardenstaartje. En die, gingen, die waren op tournee in Nederland. En hen was gevraagd of zij voor ons, net zoals de Kik en nog een andere groep... in die 13.000ste de tune wilden zingen en wilde spelen. Ja, ze kennen dat programma natuurlijk helemaal niet. Het zijn Amerikanen. Maar het waren gewoon hele leuke mannen. En die dachten we, nou oké, dat gaan we doen. Dus die hebben echt heel erg eh, ijverig hebben ze geoefend. En eh, uiteindelijk kwamen ze tevoorschijn tijdens die uitzending... met een fantastische uitvoering van de tune. En als je hem hoorde, dacht je... dit lied hebben ze hun hele leven al op het repertoire staan. Zo was het passend bij hen. Of dat hadden ze zich zo geweldig toegeëigend. Ja, ik vond dat indrukwekkend. En ik vond het ook <laughs> gewoon leuke mannen. Heb je een voorkeur voor uh, oudere hippie mannen met paardenstaarten? Nou, nee, ja, mannen met paardenstaarten. het kan eigenlijk niet meer. Maar op een of andere manier bij zo'n groep, weet je, die was volgens mij zo'n beetje in de jaren tachtig echt eh, hip was. Ik, vind ik dan ook wel weer leuk dat ze zichzelf niet verlogenen en, en dat ze zichzelf bleven. En ze waren ook zo lekker ehm, Amerikaans down to the ground, weet je. Zo lekker gewoon en helemaal geen enkele capsones. En ze vonden het geweldig om, uh, om, om daar op te treden. In ieder geval, zeggen Amerikanen altijd wel. Great, hè? Dan zei ik, zei ik tegen ze. Great, that, uh, thank you very much. En dan zeiden ze, great that you have us. Weet je wel, zo zijn Amerikanen. Maar bij een is dat ook wel heel erg prettig. Dus ik vond dat echt gewoon eh, ja, hartstikke leuk. Nou zijn Amerikanen altijd beleefd, alleen je weet niet of ze dat tegen iedereen zeggen. Mieke, je hebt die 13.000ste uitzending gepresenteerd. Was het een bijzondere avond voor je? Ja, het was echt heel bijzonder. Eh, wat ik dan leuk vind, is dat je op een plek zit waar ook eh, luisteraars eh, aanwezig zijn. Weet je, dat je eens een keer oog in oog staat met je luisterend publiek. Ja, dat, dat vind ik erg bijzonder. Je kan dan ook voorafgaand aan de uitzending eventjes ja, de mensen toespreken. En eh, ja, er zitten natuurlijk allemaal enorme fans. Dus je wordt daar enorm door opgetild. Ja, ik vond het een hele bijzondere avond. En zeker dus met die drie eh, verschillende groepen... die allemaal hun eigen interpretatie van onze tune eh, gaven. Dat, dat was toch wel de kerst op de taart. En Fennis was het allermooist wat jou betreft. We gaan er naar luisteren. Good night, my friend. It's time for me to go. All that I haven't said takes one last cigarette and just one more for the road. For the day and the night. your table and every toast with you. I saw you take my plate and place it next to you. Like it was the easiest thing you could do. Good night, my friends. It's time for me to go. cigarette. And just one more for the road. Thanks for the hours we chatted away, even when opinions were not the same, for never caring when I come or go. Through your doorway, I'm standing under now. Good night, my friends. It's time for me to go. All that I haven't said takes one last cigarette and just one more for the road for the freedom that lives with you as a guest. You only see love and just ignore the rest. And that's why the light that shines from your home is the warmest light I've ever known. So, good night, my friend. It's time for me to go. All that I haven't said takes one last cigarette and just one more for the road. All that I haven't said takes one last cigarette. and just one more for the road. Terug naar de live optredens in Met het oog op morgen in de loop van 2013. Vrijdag presentator Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Wat was voor jou het optreden van het jaar, Thijs? Nou, ik had er niet zo heel veel. Ik had er maar vier waaruit te kon kiezen. Want de vrijdag is een dag waarop veel artiesten optreden, geloof ik. Dus ehm, wat dat betreft had ik een beetje pech. Maar niet getreurd. Want eh, aan het begin van het jaar zijn eh, de Nits bij mij langs geweest. En dat was wel grappig, want ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze nog zongen. Ehm, en ik kende ze nog wel uit mijn late puberteit. In 1987 kwamen zij met de Dutch Mountains. En dat was toen wel eh, populair. Maar die mannen die bleken nog helemaal alive and kicking. Hoeveel ouder waren ze inmiddels geworden? Ja, oeh, dat, dat is een gevaarlijke vraag. Want misschien beledig ik ze dan. Maar ik denk dat ze wel 60 waren geweest. Maar heel jong van hart nog. Nou ja, wat heel grappig was, is dat ze allemaal ehm, muziekinstrumenten bij zich hadden die ik nog nooit had gezien. Ehm, en ik kan het ook nauwelijks omschrijven. Dat waren hele grote tafels met allemaal ehm, ja, triangeltjes en, en dingetjes en datjes. En ze, ze waren met eh, een aantal mannen en daar konden ze heel goed eh, eh, muziek mee maken. Wat was, de, was dat ook de muziek waar jij van hield in je jeugd? Nou, ik was van Nederlandstalig, maar de Dutch Mountains zaten daar wel dicht tegenaan natuurlijk. Want waar gaat het nummer over? Geen idee eigenlijk. <laughs> ik vond het wel lekker klinken toen. Waar hield je eigenlijk van toen? Nederlandstalige muziek? Ja, ik was toen al fan van de Dijk. En die ben ik al die jaren nooit uit het oog verloren. Uh, Huub van der Lubbe, die was toen ook al populair. Eh, maar de Dutch Mountains zijn echt de hele tijd van mijn, eh, van mijn netvlies geweest. Totdat ze dus hier in de studio ineens weer opdoken. En eh, ja, leuke, kwieke mannen. Ik hoor wel eens op de redactie... Thijs houdt helemaal niet van muziek. Nee, dat is niet waar. Ik hou wel van muziek, maar ik, ik luister maar zelden alleen naar muziek. Meestal doe ik er iets bij. en het gevolg daarvan is dat je er niet veel van onthoudt... maar soms wel iets lekker vindt klinken. Welk nummer wordt het van de Nits, Dutch Mountains? Love Locks. Lovers in Florence walking on a bridge, looking their love locks sealed with a kiss, throwing the key into the Arno. Lovers in Cologne on the Hohenzollern Bridge Luck in their love locks, forever mine. Throwing the key into the Rhine. Love never dies. Love never dies. porte de la chapelle Dalila, porte de Bercy, porte d'Italie, porte d'Asnafour, porte de Saint-Ségansbourg. Love never dies. Love never Every night I'm falling down into the light, I'm falling slow. So slow into a hole. in the time from the house bridge into the river. Love never dies. I've seen her, I've seen her in the headlights of the night. Princess of darkness qui passing Porte La Chapelle. She says, Love is a ring, a ring around Paris. Love never dies. Love never dies. Terug naar de lievelingsmuziek van onze presentatoren. Althans, hun lievelingsoptredens van dit jaar. De woensdagpresentator, of liever gezegd... één van de woensdagpresentatoren is Rob Trip. En van welke artiest was jij het meest onder de indruk, Rob? Ik was wel onder de indruk van Lois Lane. Ik hoorde dat hij eh, live in het programma zouden komen, Max. En ik moest heel erg graven in mijn geheugen. Ik ben helemaal niet een fan van ze in die zin dat mijn cd-kast er vol mee staat. Integendeel. Maar ik dacht, dat is toch wel... Dat zijn die twee dames die hele fijne muziek maken. En ik verheugde me daar wel heel erg op. En was eigenlijk het meest verbaasd erover... dat toen ze hier kwamen staan, in dat studiootje... Eh, dat het precies zo klonk als vroeger. Ik vond ze eigenlijk nog net zo fris en eh, helder klinken. Susanne en Monique Kleeman heten ze eigenlijk, dames van zekere leeftijd nu. Waren ze aardig? Ja, ze verschillen wel, vind ik. Ik vond Suzanne wat toegankelijker en Monique... dat zit een beetje in de karakter, denk ik ook. Dat is de wat langere mevrouw. Die is een beetje meer eh, oké, van dat je daar niet meteen eh, heel erg eh, warm en snel contact mee hebt. Maar daar was ik eigenlijk met terugwerkende kracht heel erg van onder de indruk. Omdat ik toen een week daarna, of twee weken daarna... in een bijdrage van het Parool las dat zij jarenlang een asielzoeker thuis onderdak heeft gegeven. Dat is ooit een langlopend project geweest. BN'ers die in contract kwamen met enzovoort. En daar is bij haar dit uit voorgekomen. En toen dacht ik, wat ontzettend goed dat ze dat al die jaren heeft gedaan... en daar nooit mee te kopen heeft gelopen. En toen dat project helemaal afgelopen was... en die man ook helemaal, een Pool was het geloof ik... die helemaal goed terecht was gekomen toen is daar een stuk over geschreven. Toen dacht ik, oké, dat vind ik wel heel erg deugen. Wat voor sfeer geeft het voor jou, zo'n live optreden... in die wat kleine oogstudio? Ik vind het heerlijk. Ik zou het iedere avond eigenlijk willen. Het is eigenlijk de beste manier om van de uitzending één geheel te maken, vind ik. Dat de mooiste uitzendingen zijn waarin dan ook nog gasten er een beetje op reageren. Dat je merkt dat mensen het mooie muziek vinden dat we, nou ja, het is de dooddoener natuurlijk dat we iedere keer zeggen... We, we gaan niet applaudisseren. Het klinkt zo lullig met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar dat je merkt door hoe je een volgend gesprek ingaat... Van dat er iets in die studio is... Ja, wat het tot eh, uittilt boven een gewone uitzending met platen. We gaan een nummer van Lois Lane draaien. Wat wordt je keus? Ehm, ik zou kiezen voor My Best Friend. Dat is het oude nummer wat ze toen speelden. won't turn around. It's gotta stop, cause there's peace to be found. Take some time. time. Beide jaar waren er live optredens in Met het oog op morgen. En we vragen vanavond de presentatoren naar hun favoriete optreden in de Oogstudio. Aan de telefoon, Kees Grimbergen. Goedenavond. Ja, Max, goedenavond. Waarop is jouw keus gevallen? Nou, ik heb niet heel veel optredens meegemaakt. Ik ben ook slechts invallend presentator. Maar eentje die mij uh, eh, glashelder bij eh, stond was uh, Freek de Jonge. Ik heb het even nagezocht, was op 17 april. Hij had in die week presenteerde hij zijn nieuwe cd, eh, het album heet Zonde. En eh, hij zong twee nummers van dat album. En één nummer in het oog, wat mij heel erg bijstaat, was... Eh, Kom zitten, vrienden. Mensen... Zeg ik het goed? Ja, ga zitten, vrienden. Eigenlijk een knipoog naar Come Gather Around Friends van Bob Dylan. Uit, nou, ik ben even de titel kwijt, maar... The times they are changing van die LP, klopt. En eh, een beetje een knipoog daar naartoe. En Freek zingt eh, dat nummer. Het is een echt klassiek, pacifistisch vredesnummer. Uh, anti-oorlogsnummer, maar ook over een, uh, een veteraan die terugkomt uit Srebrenica. Ontroerend mooi zingt hij. Het, het metrum lijkt hier en daar helemaal niet te kloppen. Dus ik, ik zat ook in de studio met, kan dit nou wel? Klinkt dit nou wel? Maar als je meer in het nummer gaat zitten, blijkt het een eh, erg mooi nummer. En Freek de jongen echt op deze leeftijd opnieuw weer subliem dat hij met zo'n plaat en met dit nummer eh, terugkomt. Ik vond het erg indrukwekkend. Je hebt twee soorten mensen. Mensen die uh, Freek de jongen haten en mensen die Freek de Jonge bewonderen. Bij wie hoor jij? Nou, ik zit dan toch in de nuance. Maar na deze LP, of deze, de, deze CD en, en ook dit nummer... en zijn, eh, de manier waarop hij eh, in, op dit album weer partij kiest... Eh, ben ik weer een groot liefhebber van Freek. Echt grote klasse. En eh, ik vind het ook heel mooi hoe die, die twee karakters, nou luister maar naar het nummer, eh, twee karakters, twee jongens samenbrengt. Een jongen die pacifist en antimilitaristisch is geworden. Een andere jongen die het leger in is gegaan. Maar ja, dat leger werd ook vreedzaam. Dus hij kwam in Srebrenica terecht. En dan, uh, nou, het verhaal, dat vertelt hij dan zelf daarna. Wat voor muziek draai je thuis, Kees? Eh, nou, een, mix. Eh, eh, op het ogenblik veel Solomon Burke de afgelopen dagen bijvoorbeeld. <laughs> Waarom Solomon ja. Burke de afgelopen dagen? Solomon Burke gewoon heerlijk, prettig. Erik Vloeimans heb ik vanavond nog opgehad, die laatste cd. Erik Vloeimans speelt trouwens ook mee op de cd van Freek de Jonge. Ah, zo is de cirkel rond. Ja. We gaan er naar luisteren. En mag ik je een heel goed 2014 wensen. Jij ook, Max. En het programma. Ga zitten, mijn vrienden. Ik vertel een verhaal. Van wat mij laatst is overkomen. Ik was op weg naar de stad. Ik reed langs het kanaal. Waar een schip van de zee lag te dromen. Een vrouw hing de was op. Keek bezorgd naar de lucht het was een mistroostige morgen. Ik was op weg naar een vriend die uit de Balkan terugkwam. Ieder mens heeft weer andere zorgen. Hij ging bij het leger, ik werd passivist. We elk voor een betere wereld. Ik werd door de jaren geducht demonstrant en hij in het leger een kerel. De moord op de moslims in Srebrenica zijn eer en geweten gespleten. Besef er niets aan te hebben gedaan, maakte dat hij niet kon vergeten. Ik fietste naar huis, ik kwam weer langs het kanaal, waar dat schip nog steeds aan de kant lag. Ik dacht vanzelfsprekend aan de moraal, die dit keer eens niet voor de hand lag. Een week of drie later hoorde ik dat mijn vriend zich van zijn leven beroofd had. En ik bad nog die dag voor het eerst in een moskee wat ik hem op die middag beloofd had. weet nog dat ik zei, ik geloof niet in God, maar hij gaf mij een simpele bede. Ik ging door de knieën, boog mijn kop naar de grond, stamelde stilletjes vrede. verhalen van de vrede zingbid en gedenking koor, Want de strijd mag zijn gestreden, de woede woedt nog door. Chris we hebben je allemaal kunnen zien toen je dit jaar Love Hurt speelde als boodschap aan het koningspaar. Maar welke andere artiest heb je dit jaar in je studio ontvangen? Ja, eh, welke heb ik ontvangen? Ik heb Jovanka, eh, kan ik me herinneren. En Tessa Rose Jackson, dat was op diezelfde avond. En, uh, en Douwe Bob. Die drie kan ik me goed herinneren. Ook jij mag een nummer uitkiezen op deze oudejaarsavond. Het wordt een van die drie, neem ik aan. Ja, eh, dat, dat wordt Douwe Bob. Ja, dat vond ik, dat vond ik echt... Eh, ik ben een fan van het programma waar hij beroemd door geworden is. De beste singer-songwriter van Nederland. En eh, ik, dat, dat heb ik helemaal gevolgd, hoe hij daar... En ik vond hem toen al heel goed. En sindsdien ben ik hem blijven volgen. Dat vind ik echt, ja, ik hou heel erg van de Amerikaanse muziek. Eh, dus en, dat idioom eh, zingt hij. Maar ik vond ook een prachtig nummer wat hij, eh, wat hij hier speelde. Dus ja, dat wordt echt Douwe Bob. Heb je wat met singer-songwriters of met Americana? Ja, ik, ik ben wakker geworden met Bob Dylan, zal ik maar zeggen. Dus ja, met, met singer-songwriters en met Amerikaanse muziek heb ik heel erg veel. Dus wat dat betreft was die ook recht in, eh, mijn muzikale idioom. Maar ik, ik heb die avond, ik heb het nummer afgekondigd met... en dat kwam spontaan in me op, want dat vond ik echt met te zeggen... dit was zo'n liedje dat klinkt alsof het er altijd al geweest is. En dat, dat vind ik een, een, een groot compliment voor een liedje. Want wanneer is het in eh, werkelijkheid gecomponeerd? Eh, hij heeft het nog niet zo heel erg lang geleden gecomponeerd... want het staat op zijn eh, debuut-cd die dit jaar is uitgekomen. En die had hij toen net af. En dat heeft hij allemaal geschreven in, eh, in Marrakesh vorig jaar... waar hij met zijn vaste begeleider en muzikale peetvader Matthijs van Duivenbode was. Voor wie Douwe Bob niet kent, of het programma De Beste Single-Songwriter niet kent... of wie lijkt het? Bob Dylan een beetje? Ja, eigenlijk op, op alle grote, eh, echt goede... want er is ook hele slechte country en western... maar echt goede country- en Americana-zangers. Hij, hij, is, hij is een echte, een echte Americana-man, vind ik. Welk nummer wordt het? Het nummer dat we gaan horen? A Stone into the River heet dat. En wat is er bijzonder aan? Ja, dat, dat is een heel mooi beeld. Die laatste twee regels van het refrein, eh, even uit mijn hoofd. When I'm coming home, I will fall into your arms like a stone into the river. Ja, kijk, dat zijn de, de kleine pareltjes die je in, eh, in de country en western heel veel eh, tegenkomt. Kleine, prachtige metafoortjes. Ik weet dat je het als presentator helemaal niet in de hand hebt... maar van wie droom je in 2014 om die volgend jaar in je studio te hebben? Oh jee, Max, daar vraag je me wat. Eh, ik weet dat eh, Nick Lowe dit voorjaar eh, komt. Dat is een oude Engelse held van me. Nou, als, als, die, we die hier kunnen krijgen, Max, dan, dan kom jij ook. Dat weet ik zeker. Groot muzikant. Gaan we van nu af aan aan werken. Mag ik je alvast een gelukkig 2014 wensen, Chris. En we gaan luisteren naar Douwe Bob. While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne. Now I'm getting in my car and I'm coming home. how's it there and how you been? And does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? The Christ within. But when I fire is still on. Now I fall into your arms like a stone into it seems us if these stripes I follow on the road were simply put there just to lead me back to you? Now I'm driving in my car, cause dreaming just won't Dat was de lievelingsmuziek van de collega's van Met het Oog op Morgen... dit jaar live in onze studio? Eva Jinek, goedenavond. Goedenavond, Max. Ook jij had artiesten in de studio dit jaar. Welk optreden staat je het meest bij? Nou, ik heb er heel veel meegemaakt voor mijn gevoel. En dat vind ik heerlijk altijd, want het voelt toch een beetje als een privéconcert voor jezelf. De muzikant staat naast je. En omdat je ook nog een koptelefoon op hebt en het versterkt is, komt het helemaal goed binnen. Dus eigenlijk, ook al is het niet de muziekstijl waar ik van hou, ik geniet er iedere keer van. Maar ik heb toch een keuze gemaakt. Dat is uit een uitzending die ik in juni heb gedaan. En dat is met eh, de Rob Mostert Hammond Group. En met het nummer Back in Time. En dat vond ik geweldig, want hij speelt op een Hammond-orgel. Prachtig instrument en hadden ze meegenomen naar de studio. Ja, pure nostalgie. Van welke muziek hou je zelf? Ehm, eigenlijk van alles en nog wat. Het ligt een beetje aan mijn stemming. Ik probeer altijd mijn stemming te versterken. Dus niet eh, tegen te gaan. Maar ik moet zeggen, ik ben al vanaf dat ik jong ben verliefd op George Michael. En eh, ja, daar luister ik nu ook weer naar. Of nog steeds naar, moet ik zeggen. George Michael, dat lijkt me een hele foute man. <laughs> dat is het ook. Dat is het ook. En dat weet ik ook wel. En ik probeer hem al jaren te bekeren, maar het is gewoon nog steeds niet gelukt. Maar ik blijf van hem houden. Wat maakt het eigenlijk uit voor jou qua vakvrouwschap? Een uitzending met alleen nieuws, een uitzending met ook muziek erin. Het, eh, maakt het verschil volgens jou? Ik denk dat het toch altijd anders is als er muzikanten in de studio staan. Dan heb je toch het gevoel dat er meer gebeurt. Ehm, en het element live, dat, is daar ben ik echt eh, ja, verknocht aan. Je weet nooit of het helemaal goed uit gaat pakken. Het is net als dat je naar kunstschaatsen kijkt. Gaan ze mooi een pirouette maken of gaan ze vallen? En dat is met live muziek ook zo. Dus het maakt het extra spannend. En daardoor ben ik tijdens de hele uitzending nog iets meer alert. Eva, jij gaat hele andere dingen doen in 2014. Mag ik je daar vast al heel veel succes en geluk bij wensen. We gaan luisteren naar de Rob Mostert Hammond Group met Back in Time. De keus van Eva Jinek. back in time with the sound that's just so right. She's off the hook, yeah, oh, yeah, yeah. She's so damn fine. her in every blues cafe, Memphis City, rock on place. Let me tell you something, come on. When I was just six years old. bad, yeah. It never left, no. Take me back in time. Be lady by my side. Take me back in time. With a hammer sound so right. Let me sing about my life with a lady about it, baby. En deze oudejaarsavond staat dus in het teken van de lievelingsoptredens van de verschillende oogpresentatoren in de loop van dit afgelopen jaar 2013. Zondagavondpresentator John Jans van Galen. John, ik weet van welke gedichten je houdt, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of je wel van muziek houdt. Ja, ik heb altijd, als ik thuis zit te werken, altijd muziek op. In de loop van de ochtend meestal klassieke muziek. En dan om een uur of drie, vier schakel ik over op uh, Rijkoeder, eh, dat genre. Net als Chris Keijne, Americana? Americana. Vraag iedereen naar zijn eh, lievelingsoptreden dit afgelopen jaar, John. heb jij er eigenlijk veel langs zien komen? Ja, ik heb er vrij veel meegemaakt. Ik heb de indruk dat het, dat het toenemende is. En ik vind het altijd enig ik weet niet of de luisteraars er ook veel aan hebben. Of, ik weet niet of die horen wat het verschil is dat iemand hier speelt... of dat we het eh, gewoon eh, draaien. Maar ik vind het... Ja, het verhoogt de sfeer in de studio en ik, eh, ik ben er altijd heel erg op gesteld. Wat maakt het uit voor de sfeer in de studio? Probeer dat eens te beschrijven. Nou ja, het geeft een soort, het geeft een soort extra spanning. Je moet die mensen, met die mensen een kort gesprek voeren, meestal in de Engelse taal. En enkele keer zelfs in de, in, eh, in, in het Spaans een paar woorden. Eh, eh, ja, en er is, het is toch anders wanneer je die muziek hier om je heen hoort en ziet hoe die tot stand komt en hoe die mensen er zelf in opgaan dan dat het mechanisch hier ergens uit de lucht komt. En kun je dat, een paar woorden in het Spaans? Ja, dat is me toen gelukt. Hè. Wij hadden Buena Vista Social Club in de studio... en die spraken geen woord Engels. Het moesten we het ja, met eh, steenkolen Spaans en dat dan weer vertalen. Maar het, het feit dat je dan hier eh, vijf, zes man van die, van die bejaarde mannen... helden van mij, van de muziek, in de studio hebt... is al, op zich al zo'n cadeau dat het eh, al niet meer stuk kan. En dan komen we nu bij de hamvraag. Wat was jouw mooiste live optreden dit jaar? Nou, dat was wel geestig. Ik werd opgebeld door de eindredacteur en die zei... Eh, zondag krijgen we in de studio Chip Taylor. Ik weet niet helemaal precies wie dat is. Maar ik wist het maar al te goed, want ik heb eindeloos... Eh, thuis draai ik eh, Chip Taylor. Chip Taylor en Kerry Rodriguez vooral. Dus het was voor mij een ontzettend geschenk dat die man, die, ja, die een held is van mijn jongenskamertje... nu hier maar in levende lijven zou verschijnen. En dat deed hij ook. Ik weet van hem eigenlijk dat hij alleen maar dat hij in de jaren zestig... Wild Sing van de Crocs gecomponeerd heeft. Ja, en eh, Angel in the Morning is ook een, eh, een eh, succesnummer van hem. Hij is vooral bekend geworden als singer-songwriter... maar vooral als songwriter voor anderen. Nu trad hij zelf dus op. Welk nummer gaan we horen? We gaan het nummer eh, Rotterdam horen. Hij heeft een loflied. Eh, hij is dol op Nederland. Hij wordt hier ook meer gewaardeerd dan in andere landen. Eh, zoals wel meer, meer, voorkomt met Americana-zangers. En in dat kader heeft hij een lied over Rotterdam geschreven. En dat wou ik graag laten horen. Hoe komt het, denk je, dat Nederlanders zoveel van dit soort muziek houden? Ja, het heeft iets, het heeft iets pastoraals, iets vriendelijks, iets, iets weinig agressiefs. Ja, ik, eh, ik denk dat het wel bij ons past. Want we zijn weinig agressief? Nou ja, de laatste jaren <laughs> begint dat een beetje tegen te vallen. Ik geloof dat de sleet erin zit in onze vreedzaamheid en gemoedelijkheid. Maar eh, zeker een oudere generatie, dus ik, is nog erg gesteld op eh, Chip Taylor en uh, Ray en ja, dat soort klanken. Dank je, John Jansen van Galen. En we gaan luisteren naar Chip Taylor en Rotterdam. One more night in Rotterdam, heading north across lowland, then back south to Amsterdam to see Vincent's smile go down, catch a tear from old Milan, good friend John and the Dutchman blues again. A pedal steel, a shalala, a sweet smile from Junica. Oh, how I'd love to hold her close, but the, the Father, Son, the Holy Ghost says. Don't you dare, son, don't you try. We'll see you in the by and by. And it's me and John and the Dutchman blues again. It's wildflowers in the springtime. Sha la la la, sha la as wildflowers and the fall. Sha la la la, sha la la la la la. Now beat the drum slowly. That same old story in Big River. Oh, now didn't we have it all? Here we go, John Platania. Dutchman blues again. Now, one more night in Rotterdam, heading north across lowland and back south to Amsterdam to see Vincent's smile go down and catch a tear from old Good friend, we're as good as gone, and it's me and John and the Dutchman blues again. And it's me and JP and the Dutchman blues again. Dit is het eind van deze speciale aflevering van Met het oog op morgen op. Deze oudejaarsavond. We gaan eruit met het slot van de 13.000ste aflevering van Het Oog... waar u net ook over hoorde... toen de Oogtune ten gehoor werd gebracht... door onder meer Joep van het Hek. Ik wens u een schitterend nieuwjaar. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Und ein letztes Glas im Stehen. Und ein letztes Glas im Stehen. Guten Radio 1 wenst u een liefdevol en prachtig 2014 met nieuws van alle kanten.